Clemens Peters met het NOS Journaal. Coöperatie laatste witmoordmiddel te geven aan leden die daarom vragen. De organisatie wil niet dat ze strafrechtelijk worden vervolgd. Aanleiding is een gesprek met het Openbaar Ministerie. Het bestellen van een zelfdodingsmiddel zou neerkomen op hulp bij zelfdoding, wat strafbaar is. 1100 mensen hadden zich al aangemeld voor een bijeenkomst van de coöperatie... waar ze het poeder gezamenlijk zouden kunnen kopen. 16 Europese landen, de Verenigde Staten en Canada zetten massaal Russische diplomaten uit. Het is een gecoördineerde reactie op de aanval op de Russische ex-spion Skripal in Groot-Brittannië. Amerika zet 60 Russen uit en sluit het consulaat in Seattle. In Europa gaat het om meer dan 30 diplomaten. Nederland zet twee Russische inlichtingenmedewerkers uit. De politie looft 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot het aanhouden van Ridouan T. Hij wordt ervan verdacht dat hij als opdrachtgever betrokken was bij liquidaties in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Het OM heeft niet bekendgemaakt aan welke liquidaties T wordt gelinkt. Op misdaadsites wordt hij in verband gebracht met meer dan 10 moorden. Nederlandse militairen krijgen een nieuwe persoonlijke uitrusting, inclusief betere kogelwerende vesten. Dat zegt minister Bijlerveld van Defensie. Veel militairen klaagden dat ze op missie werden gestuurd met slechte spullen, zoals kleding en schoenen. De hele uitrusting, waaronder de gevechtsvesten en de bescherming tegen kogels en granaten, wordt vervangen. Ook alle handvuurwapens worden vervangen. Daarnaast blijven zes militaire complexen, die vanwege bezuinigingen zouden worden gesloten, toch open. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt. In het binnenland kan er ook nog een bui vallen. Het is vandaag 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een drukke avondspits en vooral vertraging op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam tussen Hoevelaken en Barneveld... Aansluitend Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 20 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A12 richting Arnhem vanuit Utrecht tussen Maarsbergen en Maanderbroek. 20 minuten is de vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. Een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum.